Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal stakingen was in de afgelopen 50 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar. Volgens het CBS werd 51 keer het werk neergelegd. Vaak voor een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. Het aantal medewerkers dat meedoet aan een staking neemt juist af. De afgelopen jaren daalde het aantal deelnemers naar 17.000 stakers vorig jaar. In Georgië heeft de politie opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden demonstranten die protesteren over een zogenoemde buitenlandse agentenwet. De regering wil dat daardoor organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich bij de overheid laten registreren. Ook Rusland heeft zo'n wet. De demonstranten vrezen dat Georgië door de wet zich meer gaat richten op Rusland en minder op de Europese Unie. Ze protesteren al drie weken tegen de wet. Maandag zette de Georgische politie ook al traangas en waterkanonnen in tegen de demonstranten. In Los Angeles zijn zeker 55 mensen gewond geraakt... bij een botsing tussen een metro en een bus van de universiteit. Het ongeluk gebeurde vlak bij de campus in het centrum van Los Angeles. De bus reed op een kruispunt over het spoor van de metrolijn... en kwam daar met de metro in botsing... die een groot deel van de route bovengronds rijdt. 18 mensen raakten zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. De Amsterdamse burgemeester Halsema is een beetje gespannen voor de dodenherdenking op de Dam komende zaterdag. In Nieuwsuur zegt Halsma dat ze bang is voor onaangekondigde demonstraties. Op een breekbaar moment. Daarbij doelt ze, daarbij doelt ze op de twee minuten stilte tijdens de herdenking. Er geldt daarom onder meer een demonstratieverbod. Experts zijn er kritisch over.